Vanochtend waren ze in ziekenhuizen waar gewonden liggen van de aanslagen. Om vijf uur vanmiddag is er ook een moment van stilte... op de Belgische ambassade in Den Haag bestaat onduidelijkheid over de mogelijke arrestatie van een van de verdachten van de aanslagen in Brussel. Volgens enkele Belgische media is de 25-jarige Najim Lachraoui aangehouden. Dat is de man die op de gisteren verspreide foto stond als de man met een hoed. Hij deed zijn bomgordel af op vliegveld Zaventem en sloeg op de vlucht. Hij zou zijn aangehouden in de Brusselse gemeente Anderlecht, maar andere Belgische bronnen spreken het bericht tegen. Het Belgische Openbaar Ministerie houdt om 1 uur vanmiddag een persconferentie. Erik Akerboom is geïnstalleerd als nieuwe korpschef van de nationale politie. Hij moet de reorganisatie bij de politie in goede banen gaan leiden. Akerboom volgde de politieacademie en heeft verschillende functies bij de politie bekleed. Hij was onder meer korpschef van de regio Brabant-Noord, een plaatsvervangend korpschef in Utrecht. Verder was hij nationaal coördinator terrorismebestrijding. In Barcelona is een gedenkteken onthuld voor de vlieger Majorne Wings. Morgen is het precies een jaar geleden dat het toestel in Frankrijk neerstortte. De Airbus was onderweg van Barcelona naar Düsseldorf... toen de co-piloot het toestel met opzet liet neerstorten. Alle 150 inzittenden, vooral Spanjaarden en Duitsers, kwamen daarbij om het leven. Sinds vanochtend zijn de filialen van V&D weer tijdelijk open. De failliete warenhuisketen probeert met afgeprijsde artikelen zoveel mogelijk voorraden kwijt te raken. Bij de meeste filialen stonden voor de opening vanochtend al lange rijen koopjesjagers. De tijdelijke heropening ging niet overal in het land meteen goed. Het filiaal in Zeist kon niet op tijd open omdat de kassa's niet werkten. Het weer op veel plaatsen bewolkt met af en toe wat motregen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog met soms wat zon bij 8 tot 10 graden.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 Nou, nou ja, was toch net op tijd terug? Goedemiddag, dames en heren. Daar zijn we dan. Het is woensdag. Het is, uh, drie, eh, is het nou? Ja, 23 maart vandaag. Een dag eh, na de... Ja, The day after the day before, zou ik maar zeggen. En eh, nou ja, dit is weer Zand voor Lunch. En uh, de woensdagaflevering. En dat is altijd eh, een spectaculaire aflevering. Hè, vanwege de prachtige prijzen die we weer weg te geven hebben. En gaan e-, even wat checken. Even wat checken. Want er is nog iets heel belangrijks aan de gang. Moet ik ook even checken. Even kijken hoor. Ja, dat is heel belangrijk. Een live check. Even kijken. Even. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee. Nee. Oh, koffie gaat op. Nee. Oh, dit. Oh, koffie gaat ook nog om. Nou, het is allemaal niet te geloven. Wat een ongeluksdag vandaag. Pootjes koffie om. Nou ja. Eh, uh, doekje. Doekje. Dat was de koffie. Ja, dat was de koffie, zou ik maar zeggen. Maar eh, wat, ik, wat ik even zat te checken natuurlijk. Eh, we moeten er nog vier. Nog vier moeten we er. Dan hebben we 350 likes. Ja, we zitten op 346. Dus door, jongens, gewoon even zorgen dat we vandaag die 350 halen. Vinden we leuk. En eh, ik heb al gezegd, bij de, als we de 400 halen... Dan, ga ik, kom ik, dan kom ik een hele, met een hele leuke aanbieding. Maar de, de, eh, we moeten wel eerst die 400 hebben. Of zou ik het bij 500? Nee, ik doe het bij 500. Ja, bij 500. Zo is dat. Goed, eh, nou, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we hebben natuurlijk eh, gewoon de gebruikelijke onderwerpen. Lekker in Zandvoort, straks om kwart over één de prijsvraag. En het gaat vandaag om een lunch voor twee personen aan het strand. Nou, wat weer een mooie. En eh, verder hebben we, nou ja, natuurlijk het regio nieuws. Ja, ook dat nog. Om half één en half twee. En die prijsvraag, eh, die is, of eh, ja, de, degene die de prijs aanbiedt komt een kwart over één. Dus dan weet u dat vast. het gaat om een lunch voor twee personen aan het strand. Oh. Oh. Ik vind het jammer dat ik niet mee mag dingen. Ik heb ook wel zin in een lunch aan het strand voor twee personen. Maar ik mag weer niet meedoen. Nee. Goed, nou het is weer marathon vandaag. Want straks om twee uur hebben we natuurlijk ook nog uh, de vinyljaren. Gaan vandaag weer echt live. Ja, we gaan vandaag weer echt live. Angela komt straks eh, deze kant op. En dan gaan we weer echt live met de vinyljaren. De platen liggen al klaar. Ja, de Beatles en Free vandaag. Ja, en de Beatles omdat het gisteren precies de dag was dat hun allereerste plaat uitkwam in Engeland. Hun allereerste album. En uh, nou ja, ik vind dat toch wel altijd... Ik als Beatle-gek vind dat dan toch altijd wel leuk om daar aandacht aan te besteden. Maar zullen we dan nu maar een plaatje draaien? Ja, laten we maar een plaatje draaien. Ja, One Call Away. Eén eh, oproep weg. One day, Superman got nothing Charlie Puth. I'm only one call is een mooi plaatje. One Call Away heet het. En uh, heb je wel eens een namaak glimlach gezien? You don't have to wear your best fake smile.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 Heb je wat van me nodig. Drie in 1. En die is vandaag van Donovan. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile. day is near The meadows they are bursting The yellow corn lies in your hand And with the night comes sorrow As the tide of dawn slips on the land The long breezes are blowing All down the sky Into my face a weary kind of feeling Like my time has come and gone to waste I love you, darling Joe trees of pine They grow so tall How come you came to love me When you didn't love me at all Josie, I won't fail you I won't fail you Have no fear Josie, I won't fail you Give me one more chance Josie looks a child now as she lies on my breast. In the night I think about her, in the day I get no rest. I cut me a young pine cone and I give it to the river deep. It's there way by your window where you lay sleep. God bless you, darling Josie, with your sparkling eyes, so bright and clear. Josie, I won't fail ya, I won't fail you. Have no fear. Josie, I won't fail ya, I won't fail you. Have no fear. Josie, I won't fail ya, give me one more chance. true love's here in the morning when we rise in the morning when we rise that's the time that's the time I love the best blue's the color of the sky in the morning when we rise morning when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm -hmm. When I see her. Uh huh. That's the time. That's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm -hmm. Without thinking. dat is een hele leuke 3-in-1 van de akoestische Donovan, zou ik maar zeggen. Zijn eerste eh, schreden eh, op het platenpad. Donovan Phillips, Philip Lage heet hij officieel. Hij werd geboren in 1946. En eh, hij werd oorspronkelijk natuurlijk beschouwd als het Britse antwoord op de Amerikaanse Bob Dylan. En Donovan zelf kwam uit Schotland. Dus je mag niet zeggen het Engelse. Nee, Britse. Um, hij had grote hits natuurlijk. En eh, Catch the Wind was er een van. Dat was zijn eerste. Universal Soldier, dat was er ook eentje. Die zat niet in deze drie nee. Maar wel eh, verder Josie en uh, Colors. En alle drie nummers uit 1965. Toen de protestsong zeg maar op gang deed. Vooral natuurlijk dankzij Bob Dylan. En ook Donovan. En natuurlijk in Nederland Boudewijn de Groot. Ja, laten we dat even niet vergeten. 1965, dus het jaar waarin de protestzong eh, begon. We herinneren ons ook allemaal het tegen de oorlog gerichte eh, The Eve of Destruction van Barry Maguire. Eh, ik noem maar wat. En nou, nog meer van dat soort protestliederen. Dylan was er, ja, is er eigenlijk een beetje mee begonnen, zou je kunnen zeggen. zodat het bekend werd bij het grote publiek. er waren er wel meer. Pete Seeger onder andere. Maar was toch niet zo voor... Dylan was toch eigenlijk de man die het bij het grote publiek deed eh, gebeuren met die popsongs. Later, toen Dylan ook elektrisch ging, deed Donovan dat ook. En eh, hij veranderde van platenlabel. En begon ook ineens elektrisch met Sunshine Superman, Hurdy Gurdy Man, Atlantis en al dat soort prachtige liedjes. Donovan dus. En dat was onze 3 in 1 vandaag. Eh, ik draai nog één plaatje. En dan gaan we het lieflijke stemgeluid van Ingrid horen voor het nieuws. Slijm, slijm, slijm. En dan zegt ze, heb je wat van me nodig? <laughs> nee hoor, helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik heb nog één leuke plaat. En dat is Chai Train. Go like Elijah. met haar mega-hit Go Like Elijah. En dat is echt, was echt een mega-hit hoor. Die tijd kun je van Goed, nou eens even kijken. Het is intussen 31. Ja, nou, een minuutje te laat. Nou ja, oké. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol. Goedemiddag luisteraars. De gemeente Zandvoort meldt dat het huisvuil van Maandagwijk op tweede paasdag 28 maart niet wordt opgehaald, maar een dag later. U kunt uw vuilcontainer dus alsnog aanbieden op dinsdag 29 maart. Johan Remkes is herbenoemd tot commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning... en zijn tweede termijn van zes jaar gaat in op 1 juli aanstaande. De suikerfabriek Sugar City in Halfweg was gisteravond verlicht in de kleuren van de Belgische vlag. De suikerfabriek wil hiermee tonen dat het meeleeft met de nabestaanden van de slachtoffers... die gisteren bij de terreuraanslag in Brussel om het leven kwamen. Het personeel van de Nederlandse spoorwegen wil vandaag niet op Brussel rijden. Dit schreef de FNV gisteren in een brief aan de directie. Eerst moeten er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tussen Roosendaal en Antwerpen... De medewerkers zijn zeer ontdaan door de aanslag van gisteren en sommigen zijn ook bang. De FNV heeft de directie gevraagd om de brief te beantwoorden voordat de trein vandaag gaat rijden. Op dit moment is het nog niet bekend of ze wel of niet gereageerd hebben. Vanochtend nog niet in ieder geval. Op zaterdag 26 en zondag 27 maart zijn er de DNRT paasraces op het circuitpark Zandvoort. Aanvang 26 maart 9 uur en eindigt 27 maart om 6 uur s avonds. Bezoekers die met de auto komen kunnen deze voor 6 euro achter de hoofdtribune parkeren. De toegang is gratis. Zondag 27 maart is er een paasborrel in het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. De zanger Michael Knoebe zal hier optreden. Hij speelt onder andere singalong, country en pop. Het begint om 1700 uur en eindigt rond 19.30. De toegang is gratis. Zondag 27 en maandag 28 maart kun je brunchen bij ANC Strandclub 12. Het begint tussen 11 en 11.30 uur s morgens. De brunch kost 20,50 euro voor volwassenen. Met een clubkaart betaal je 19,50 en kinderen onder de 12 jaar betalen 10 euro. Er wordt onbeperkt koffie en thee geschonken. Graag reserveren via telefoon 06 31 00 Maandag 28 maart, tweede paasdag. Vanaf 8 uur s'avonds is Sven Davis de afsluiter van het paasfestival... bij het podium De Forstin aan de Koningenweg 44 in Hilversum. De Sven Davis Band gaat daar optreden en ze spelen pop... gecombineerd met soul, jazz en funk. De zanger Sven Davis schrijft ook eigen nummers... en was onder andere gast bij het RTL 4-programma Hollands Got Talent... en het 3FM's ochtendprogramma van Giel Belen... Sven is de zoon van onze Charles Duis, dus daarom heb ik dit punt ook even op onze agenda gezet.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 Over het algemeen blijft het droog. De wind waait uit het noordwesten en de temperatuur ligt rond de 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog en de temperatuur daalt tot een graad of 4. Morgen blijft het over het algemeen droog en soms zien we ook de zon. De wind waait uit het zuidwesten en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het weerbericht. and we will start something new. And leave everything behind. Cause I have never stopped loving you. If only we could turn back time. dat was het eh, liedje van de Sidekick. Oftewel eh, de keus van Ingrid. Yes. Ja. Waarom dit? Ik vind Anouk Steen goed. Ja? Ja. Oké. En ik vind er ook eerlijk, recht voor zijn raap. Daar hou ik van. Ja. Oké. Nou, dat is een goede reden. Zo Toch? Dat. Ja, vind ik wel. <laughs> dat is een goede reden. Ehm, zo af en toe, uh, dames en heren. dit nummer heet... Hoe heet het eigenlijk? Ik ben, de titel kwijt. Runaway. Runaway. Oké. Nou, weten we het ook weer. Runaway. Ehm, wou ik zeggen, ja, soms kom je nummers tegen en dan denk je, hey, leuk. En eh, zo is er een meneer, uh, uh, Mick Hucknall heet die man. Ja, Mick Hucknall, wat een naam. Ehm, die heeft een heel oud nummer gepakt van zo'n, nou, 53 jaar geleden, zou ik zeggen. Ja, zeker wel. 1963, ehm, 64. Toen kwam het voor het eerst uit. Een nummer eh, geschreven door Otis Redding. Ja. En uh, het is toch leuk dat dat dan weer eens opgepakt wordt. Ook de Stones hebben dit nummer ooit nog eens opgenomen in 65 op het album Out of Our Heads. Maar dit is dus de versie van Mick Hucknall. That's how strong my love is. If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere be the moon when the sun goes down. Just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow drowning in my tears You can go swimming when you're here I'll be the rainbow when the sun is gone Wrap you in my colors and keep you warm That's how strong my love is, darling That's how strong my love is That's how strong my love is. I'll be the ocean, so deep and wide. I'll get out the tears whenever you cry. I'll be the breeze after the storm is gone to dry your eyes and let strong my love is. It's so deep, it's so wide. I love, love, love, love, love. Wanna make you cry now. That's a love, love, love, love, love. That's how strong my love is. It's so deep, it's, it's so wide. Mick Een nummer van 53 eh, jaar oud ongeveer. Otis Redding had het op zijn tweede LP staan. Eh, en eh, die klonk ongeveer zo. niet laten. Nee, sorry. Ik kan het niet laten. Om dan deze versie ook nog even te draaien. <laughs> Weer hetzelfde nummer. Maar nu van de Stones. If I was the sun, way up there. I go with my love everywhere. I'll be the moon when the sun goes down. To let you know I'm still around. drowning in my tears. You can go swimming when you're here. I'll be the rainbow when the sun is gone. Wrap you in my colors and keep you warm. kwamen ermee in 1965 op het album Out of Our Heads. Misschien zijn er nog wel meer versies hoor. Weet ik niet. Dat ga ik nou niet meer opzoeken. Maar eh, ja, je komt er op het idee door eh, de nieuwe versie van Mick Hucknall. Die eh, het liedje dus nu weer nieuw leven heeft ingeblazen. Deze prachtige 53 jaar oude compositie van Otis Redding. Geweldig dat dat nog gebeurt. En zo zie je maar weer. Goede stukken komen altijd terug. Hè, Ingrid? Vind niet? Ja, zeker. Welke vond jij de mooiste? De eerste. De eerste? Ja. Ah, jij vond de eerste de mooiste. Nou, ik de tweede. <laughs> ik de echte. <laughs> Ah, oké. Eh, ik de echte. Goed, eh, Paul de Munnik, dames en heren, van het, eh, van het legendarische duo Agda en de Munnik. die, zijn, die zijn niet meer bij elkaar, die zijn met elkaar, dat weet u. Maar eh, Paul heeft gewoon, eh, eh, gaat lekker in zijn eentje verder. Hij deed al prachtige dingen. Hij heeft ooit een mooie tribute gedaan aan Neil Diamond onder andere. En hij heeft nu een nieuwe plaat uit. En het liedje wat we daarvan draaien heet... oh, dat zit de stoot nog even. Heel toepasselijk, nieuw. Paul de Munnik. geen idee hoe lang ik had gelopen voordat ik het strand vond, voordat ik de zee voor me zag. Ik weet alleen, ik was die ochtend vroeg gaan lopen om te ontsnappen aan de afgrond die me riep en open voor me lag. En ik stuiterde mezelf van het duin af naar beneden. Als een kind intens tevreden, als de jongen die ik was en de zon brak opgetogen, juichend door mijn hoofd in. Verbrandde daar de onzin, verschroeide het tot as. En het water Zelf die ik geweest was, vergeten in de stilte. Ik vond de bodem voor een nieuw bestaan. En ik zwom door met mijn handen bij de aarde in een zoektocht gaan. Waar het donkerder dan duister en je echt niet verder kunt. Voorbij mijn eigen dieptepunt, lager was ik nooit gegaan. En op dat punt gekomen, waar je longen bijna knappen. Daar liet de aarde mij ontsnappen, duwde mij bij haar vandaan. En de was nieuw. Wat ik zelf nooit had verzonnen. Ik had vijf meter maar gezwommen. Om eruit te zijn, ik stond op en liep rustig naar de kant. nou, nou ik vind het mooi. Baldemunik dus. En nog een nieuwe release kwam deze week van Nielsen. Ja, die heeft ook wel leuke liedjes. En dit is er ook eentje van. Samen met Guus Meijers doet hij dit. En het liedje heet gewoon Zo. Zo, op zoek naar wat liefde is, maar ook bang voor hoe diep het is als je valt. En zo leven naar waar je van droomt. Maar nooit zeker weten of het komen zal. Je bent chauffeur, journalist, dat is je brood. Wel een god of atheïst, dat is geloof maar. Type A, type B of type O. We zijn allemaal, allemaal zo. alleen zijn, niemand alleen zijn. Oh, wat zijn we verschillend, maar oh, niet als we winnen. Nee, dan willen we één zijn, willen we één zijn. Chauffeur, journalist, dat is je broodje. Wel een god of atheïst, dat is geloof maar. Type A, type B of type O, oh, we zijn allemaal All I'm maar dat vindt de overbuurman ook. En dan lach ik en snap ik, dat is overal zo, overal zo, overal zo. Je bent chauffeur, journalist, dat is je brood. Wel een god of atheïst, dat is geloof maar. Type A, type B Weet je wat het is? Het is gewoon leuk. Ja, het klinkt prachtig. Samen met eh, Guus Mewers heeft hij, eh, heeft hij dit uh, opgenomen, dit liedje. En het heet Zo. Ik vind die man best leuke liedjes maakt. Vind je niet? Ja, zeker. Ja. Nou... Dan gaan wij maar eens even kijken of eh, er nog nieuws is om 1 uur bij de NOS. En dus gaan wij u meenemen naar het NOS Journaal van 1 uur. Dus je denkt, van heb ik dit meer gehoord? Nou, is... eh. Meester Maceo Parker is dit. Old School Funk heet het. Maceo en de eh, Max Power eh, nog wat, zoiets. Nou ja, maakt het uit. In ieder geval, het is een leuke filler.